uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Bij de Duitse deelstaatverkiezingen in Sachsen en Brandenburg... heeft de rechtspopulistische AFD veel stemmen gewonnen... maar de partij is niet de grootste geworden... blijkt uit de eerste prognose van de uitslag. In Sachsen blijft de christendemocratische CDU de grootste. De AFD krijgt er waarschijnlijk een paar procent van de stemmen minder. In Brandenburg blijft de sociaal-democratische SPD de grootste terwijl in de peilingen een nek-aan-nek race was voorspeld. In beide Duitse deelstaten is de coalitie wel zijn meerderheid kwijt. Er zijn nog geen boetes gegeven aan vrouwen die met een sluier hun hele gezicht bedekken. Dat zeggen de oprichters van het Nikaapfonds fonds dat de boetes voor de vrouwen die zich niet aan het boerkaverbod houden wil betalen. Het verbod werd een maand geleden van kracht. Hier en daar ontstond spanning, onder meer in Limburg... waar een buschauffeur weigerde om een niqab-draagster mee te nemen. Vervoersbedrijven registreren het als vrouwen met een sluier het OV in willen. En ze geven die cijfers door aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en de politie. Die willen de cijfers niet publiceren. De KLM annuleert morgenochtend elf Europese vluchten... en heeft alle reizigers benaderd en omgeboekt op andere vluchten. De elf vluchten gaan niet door vanwege de staking van KLM grondpersoneel op Schiphol dat nog geen nieuwe CAO heeft. De luchtvaartmaatschappij waarschuwt ondanks de annuleringen nog steeds voor vertragingen. De staking is morgenochtend van 8 tot 10 uur. En aan het bloemencorso in Zundert heeft vandaag ook een wagen meegedaan... die was ontworpen door kinderen. Zes kinderen hadden sokkenpoppen geknutseld. Enorme poppen in de vorm van een sok... en dan helemaal gemaakt van bloemen. Ze waren tientallen meters hoog. De bloemencorso in Zundert is het grootste ter wereld... en werd vandaag voor de 78ste keer gehouden. Het weer nog. Vanavond en vannacht kans op een bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden. Morgen zon, stapelwolken. Vooral in het noorden en midden kan in de ochtend nog wat regen vallen. Tot maximaal 19 graden. Dit was het NOS. Dit is een test, dus luister goed.